om de terugtrekking van buitenlandse troepen mogelijk te maken... Karzai moet een eind maken aan de corruptie en er moet een Afghaanse troepenmacht van 50.000 man klaarstomen. Daarnaast heeft Brown een tijdpad opgesteld dat Karzai moet volgen. Eind april moet hij extra militairen naar de provincie Helmand sturen om te worden opgeleid. Drie maanden later moet er een duidelijk plan liggen voor de training van de Afghaanse politie en het aanpakken van de corruptie binnen het korps. Weer drie maanden later moet Karzai 400 lokale en provinciebestuurders hebben aangesteld. Op een conferentie eind januari in Londen moet de Afghaanse president harde toezeggingen doen, vindt Brown. Volgens analisten heeft Brown nooit eerder zo rechtstreeks eisen gesteld aan Karzai. In Genève hebben tegenstanders van de Wereldhandelsorganisatie WTO vernielingen aangericht. In het centrum van de stad werden ruiten van banken en juweliers ingegooid. Ook zijn auto's in brand gestoken. Ongeveer 2000 betogers liepen in een protestmars tegen het kapitalisme door Genève... toen sommige van hen vernielingen begonnen aan te richten. De politie gebruikte traangas en schoot met rubberkogels. Er zijn 14 mensen gearresteerd. Maandag begint in de stad een driedaagse vergadering van de WTO. De demonstranten vinden dat het beleid van de WTO de kloof tussen arm en rijk vergroot. De Italiaanse premier Berlusconi heeft genoeg van het maffia-imago van zijn land. Op een bijeenkomst van de jongerenorganisatie van zijn partij liet hij zijn irritatie over het onderwerp duidelijk blijken. Als ik erachter kom wie de tv-serie La Piovra heeft geschreven en wie boeken hebben geschreven over de maffia, dan zweer ik dat ik ze zal wurgen. La Piovra over de strijd tegen de maffia werd in de jaren 80 en 90 in Nederland uitgezonden onder de titel De Octopus.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 Where they at? Where they at? Don't mind. Ready.